Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Zuid-Koreaanse president Park moet worden afgezet. Dat heeft het Hoge Rechtshof van Zuid-Korea unaniem besloten. De president was betrokken bij een corruptieschandaal. Het parlement had al eerder besloten dat ze weg moest. Het is voor het eerst dat een democratisch gekozen president in het land gedwongen wordt op te stappen. Door de uitspraak moeten er binnen twee maanden verkiezingen worden gehouden. Vijf Amerikaanse staten vechten het nieuwe inreisverbod van president Trump aan bij de federale rechter. De staat Washington was de eerste die een procedure startte. Later sloten New York, Minnesota, Oregon en Massachusetts zich daarbij aan. De staat Hawaii heeft nog een andere procedure aangespannen. Het vernieuwde inreisverbod geldt voor reizigers uit zes islamitische landen en gaat volgende week in. Het Witte Huis heeft laten weten vertrouwen te hebben in de procedure... en rekent erop dat de nieuwe maatregel stand houdt voor de rechtbank. Indonesische politici zouden zo'n 160 miljoen euro hebben verduisterd. Onder andere de minister van Justitie en de voorzitter van het parlement... worden genoemd in een proces tegen twee ambtenaren. De zaak draait om de introductie van een elektronische identiteitskaart. Van de 415 miljoen euro die daarvoor beschikbaar was... zou ruim een derde zijn gestolen door zo'n 80 functionarissen en bedrijven... stelt een anticorruptie-eenheid. Rotterdam wil een eigen collectieve zorgverzekering voor alle Rotterdammers. Daarin moeten de eigen bijdragen voor de WMO en een groot deel van het eigen risico worden meeverzekerd. De gemeenschappelijke polis moet een brede dekking krijgen en toch maar een paar tientjes duurder zijn dan een basisverzekering. Rotterdam heeft nu al een collectieve verzekering voor mensen met een laag inkomen. Daarin is het eigen risico teruggebracht naar 50 euro. Het weer op sommige plekken kan nog mist of nevel voorkomen. Die trekt in de loop van de ochtend weg.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb weer twee uur met heerlijke muziek voor u. Het eerste nummer wat u hoorde is van Miles Davis. Het nummer heet Pee Het komt van zijn album Sorcerer uit 1967. En naast Miles Davis hoorde u Wayne Shorter op tenorsax... sax, Herbie Hancock op piano, Ron Carter op dubbelbas... en Tony Williams op drums. Het is het derde album van Miles Davis. Het is een beetje een overgangsalbum waar ehm, al enigszins de toon wordt gezet voor de volgende albums met complexe jazzmuziek. Maar ik vond dit toch wel een heel mooi nummer om mee te beginnen. Ik heb nog een eh, nummer van dit album en dat heet ehm, Mascalero. En dat is de alternatieve eh, opname, de alternate take zoals ze dat vaak noemen. Van hetzelfde album van Miles Davis, Sorcerer. Miles Davis van het album Sorcerer. Het nummer Mascalero. Een mooi album met complexe muziek, maar toch relaxed. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van het album van het Brentford Marsalis Quartet. En deze keer zijn ze, zijn ze vergezeld door de vocalist Kurt Elling. Meestal als een, eh, als een zanger mee gaat doen met een jazzkwartet... Uh, gaat het vooral om de zanger en de begeleiding van de zanger. Maar in dit geval, dit album draait eigenlijk over het kwartet en de zangers. Ze werken fantastisch samen en hebben mooie arrangementen gemaakt. Het album komt uit 2016, het heet Upward Spiral... en het nummer wat ik ga draaien heet The Return. Brentford Marsalis Quartet en Kurt Elling. luisterde naar Kurt Elling met het Brentford Marsalis Quartet. We gaan een eh, stukje terug in de tijd en ook naar een eh, beetje ander soort, eh, soort jazz. We gaan naar Earl Gardner. Earl Gardner, een Amerikaanse jazzpianist, begon al op de leeftijd van, van, een, van een kind van drie tot vijf jaar met piano spelen. Is een autodidact, heeft nooit zelf leren muziek lezen en, en schrijven deed alles eigenlijk op gehoor. Het is een mooi verhaal over, het, over een, ehm, een eh, klassiek concert... wat hij bijwoonde van een Russische eh, klassieke pianist... waar Errol Garner vervolgens naar huis eh, ging... en een groot deel van het concert eigenlijk zo kon naspelen. Omdat hij het ook goed kon onthouden. Hij is bekend als een hele onderscheidende pianist. En ik ga twee nummers van hem draaien... van zijn album Contrasts uit 1954... Eerst gaat u luisteren naar I've Got the World on a String... en Don't Worry About Me. waren de prachtige klanken van Errol Gardner. Errol Gardner staat natuurlijk ook bekend om zijn, eh, zijn grote hit Misty. Die onder andere in, ehm, eh, in de film eh, Play Misty for Me van Clint Eastwood een grote rol speelt. Maar die, dat nummer Misty is een, is een jazzcompositie van Errol Gardner. En is eigenlijk gelijk een grote standaard geworden in, die door vele jazzartiesten is vertolkt. Ik ga verder met, met Julie Porter. Julie Porter Sings Cole Porter zeg ik nu, Julie Porter. Julie London bedoel ik natuurlijk. Julie London Sings Cole Porter. Um, ehm, het album uit 1965. Ik ga twee nummers weer draaien. En zij wordt daarop vergezeld door Bud Shanks, Barney Kessel, Joe Pass... Ehm, en nog een aantal eh, wat minder bekende artiesten. U gaat luisteren naar Get Out of Town en My Heart Belongs to Daddy. I'd retire to the farm and be contented to charm the birds of the trees. Just disappear. I care for you much too much. And when your nails are close to me, dear. The thrill when we meet is so bittersweet. Darling, it's getting me down. On your mark, get set, get out of town. pain. I care for you much too much. And when you're near, so close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet. Darling, it's getting me. while tearing on a game of golf. I may make a play for the caddy, but if I did don't follow through, cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and Hattie, I just adore his asking for more, cause my heart belongs to Daddy. Yes, through, cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and handy, I just adore this asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. Da da da da da da da da. da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy and my Dad. Julie Porter sings Cole Porter. Cole Porter is een ehm, Amerikaanse componist. Heeft eh, vele eh, jazznummers geschreven. En in 1964 is hij overleden. Dus dit album is ook een eh, nagedachtenis aan zijn werk. dat bracht me eigenlijk op het punt dat er veel artiesten zijn... die een Cole Porter songboek hebben vertolkt. En daar ga ik een paar nummers van draaien. En de eerste artiest is Ella Fitzgerald... Zij bracht in 1956 al ehm, haar versie uit van Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter's Songbook. Ik ga daar twee nummers van draaien. Begin the Begin and From This Moment. When they begin the begin the sound of music so tender crowds came along to disperse the joys we had tasted. And now, when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. the sweet lips to kiss me goodnight. good night. Fitzgerald met Sings de Cole Porter Songbook. Er zijn vele artiesten die Cole Porter nummers hebben gemaakt. Uh, moet ik eigenlijk zeggen. Want eh, Cole Porter heeft natuurlijk de nummers geschreven. Hij heeft vele jazznummers geschreven, maar ook vele musicals. Waar hij ook groot succes mee heeft eh, behaald. Hij is al begin van de vorige eeuw eigenlijk ehm, verhuisd van Amerika naar Parijs... om daar muziek te gaan studeren... En heeft daar eigenlijk al de basis gelegd voor, eh, voor zijn succes. Vanuit ehm, Parijs is hij eh, naar Venetië gegaan. Ondertussen is hij getrouwd. En vanuit Venetië is hij via New York uiteindelijk in Hollywood terechtgekomen. Daar had hij wel de nodige tegenslag, want eh, hij was weliswaar getrouwd... maar bleek ook homoseksueel te zijn. En dat was in die tijd natuurlijk een grote, grote schande... en daardoor moest hij uit Hollywood vertrekken. Maar goed, vele jazzartiesten hebben zijn nummers eh, vertolkt. Waaronder ook Charlie Parker. Charlie Parker heeft ook een eh, Cole Porter songbook gemaakt. En gaat u luisteren naar My Heart Belongs to Daddy. My Heart Belongs to Daddy. Genoeg van Cole Porter nu. Misschien zal ik ooit nog eens een uitzending maken geheel... met alle eh, diverse vertolkingen van Cole Porters nummers. We gaan verder met uh, eh, Kaiku Matsui. Een eh, Japanse keyboardspeler en componiste... die vooral gespecialiseerd is in smooth jazz en fusion jazz. Zij staat ook bekend om haar... Ehm, ja, haar, eh, eigenlijk, hoe zal je dat zeggen, haar geestelijke eh, vertolking van, van muziek. Ze zegt zelf ook, muziek heeft een kracht om mensen eh, bij elkaar te brengen en hun leven te veranderen.